en de Papen. Och, alsof het vandaag nog niet warm genoeg is in de zon, steekt Celeste hier zo meteen nog eens een extra vuurtje aan ook. Ontdek nu de M&M-app en neem M&M overal mee. Het is 1 uur. Hier is Anna Eekhout. M&M Nieuws. Meer jongeren hebben vorig jaar gechat met Awel. Meer dan 28.000 jongeren en kinderen hebben vorig jaar de jongerenhulplijn AWEL gecontacteerd. Dat is 21% meer dan het jaar ervoor. Een vijfde van alle gesprekken ging over corona. De jongeren hadden het dan vooral over angst, eenzaamheid, verveling en verdriet. Door de coronacrisis gingen de gesprekken vooral over de relaties binnenshuis met ouders of broers en zussen. En vooral het aantal oproepen via chat nam het afgelopen jaar toe. En dat is niet verwonderlijk, zegt dat wel. Als je met je allen in, je kot moet blijven, dan is een telefoongesprek voeren privé al een pak moeilijker. Terwijl je van op je eigen smartphone, van op je laptop, op je eigen kamer Kamer wel veel makkelijker een chatgesprek kan voeren. Daarnaast stellen we ook vast dat uh, online communicatie de drempel om moeilijke problemen te bespreken toch ook echt wel nog verlaagt. Dat ze net iets makkelijker daarover durven spreken in een chatgesprek dan dat ze dat doen via een telefoongesprek. Awel doet nu ongeveer evenveel gesprekken via chat als over de telefoon. In de haven van Antwerpen is vorige zaterdag zo'n 7 ton cocaïne gevonden. De drugs zaten in blokken hout die lagen opgeslagen in verschillende containers. Die waren bestemd voor een Nederlander van 28. Hij is opgepakt. In de haven van Hamburg in Duitsland is nog een lading drugs onderschept voor dezelfde man. Daar ging het om 16 ton cocaïne. Veel mensen hebben de afgelopen dagen al hard genoten van de eerste zon. En hoewel het nog winter is, moet je je huid dan ook al beschermen tegen de zon. Je smeert je het best in met een zonnecrème van factor 30 of meer, want die eerste winterzon kan al schadelijk zijn, zegt dermatologe Sandra Swinbergen. Enerzijds is onze huid nog zeer fragiel. We hebben nog niet die reactionele verdikking die we normaal hebben door al geregeld wat met de zon in contact te komen. Dus de, de huid is nog zeer bleek, zeer kwetsbaar. En anderzijds is mogelijk de februarizon eh, van deze tijden niet meer te vergelijken met die van decennia geleden. Omdat we toch wat een verschuiving van seizoenen krijgen en dat we ook eh, minder filtrering door de ozon krijgen. Dus best je toch beschermen. In een vijftiental landen wordt er vandaag geprotesteerd tegen de werkomstandigheden van fietscouriers, zoals bijvoorbeeld bij Uber of Deliveroo. Ook op het Schumannplein in Brussel vragen de vakbonden betere voorwaarden voor die koeriers, want die worden vandaag uitgebuit, zegt de Socialistische Transportbond BTB. De fietscouriers bijvoorbeeld, hè, zij dienen zichzelf te verzekeren voor ongevallen. Ook als ze technische pannen hebben aan een fiets, dat draaien ze eigenlijk allemaal zelf voorop. Heel vaak doen ze in een schijnzelfstandige statuut werken, waardoor zij ook niet sociaal zekerheidsbeschermd zijn als zij zich niet schikken naar de orders die zij krijgen en eigenlijk zich te veel verzetten, worden ze gewoon uitgesloten, mogen ze niet meer werken, eh, waardoor hun broodwinning wegvalt. Dus ze zitten echt in een situatie, eigenlijk bijna slavernij, als ik het moet zo moet noemen. Vandaag wordt er in de Europese Commissie gedebatteerd over het statuut van de koeriers. En dit zat vooraan in nieuws een pak. Meer kinderen en jongeren hebben vorig jaar hulplijn al wel gecontacteerd. Het waren er meer dan 28.000. Het is droog, zonnig en zacht. We temperaturen tot 19 graden. Tegen vanavond meer wolken, maar het blijft nog altijd zacht. Morgen nog meer wolken en in de loop van de namiddag hier en daar kans op regen. Het is dan ook iets frisser, tot 15 graden dan. Het is 3 over 1. Eén verdraagt naar Antwerpen op de E17 vanaf de parking in Kruijbeek en op de E34 vanaf Mijlzelen. Op de Antwerpsring richting Nederland staat een defect voertuig bij Antwerpen-West. Op de middenrijstrook is dat. En richting Gent vertraag je van Antwerpen-Zuid op de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel is de weg wel weer vrijgemaakt ter hoogte van het Leonard-kruispunt. Politie waarschuwt ook nog dat er een spatbord van een vrachtwagen ligt op de A12 naar Bergen-op-Zoom. Eén rijstrook is er versperd. golden, my golden. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush.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 Maar je hoort dan net in het nieuws. Niet vergeten te smeren. Zen de papen. Ze zitten verwikkeld in elkaars levensdraad, maar raken elkaar toch net niet. Klinkt misschien als een aflevering uit in de Gloria, maar het is een prachtige manier om het verhaal achter 1 op 1 miljoen uit te belen.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 Zonnepanelen, is dat zijn geld nog waard? Tuurlijk, zelfs met de nieuwe maatregelen. Bereken het op luminus.be en je kunt zelfs zonnepanelen winnen. Luminus, samen maken we het verschil. Ook klaar om zelf te beleggen? Start dan voor 31 maart bij Bolero en krijg drie maanden uw makelaarsloon terugbetaald. Voorwaarden op bolero.be. Music, music, and like a fountain. Yeah. Chains hanging heavy on like a mountain. Yeah. Water busting on me like a fountain. Oh. Chains hanging heavy like a mountain. Yeah. Baby, show me the way. I'll be high off the love that is fake. I'll be fly just like a plane. See, como la vi in LA. Yeah, yeah. Show me the way the love that is fake I be fly just like a plane Seek amore, I be yeah Dollar eye signs on me All these hoes keep talking Gucci barely can't afford it Rolling on my wrist important Ice on my neck so gorgeous Ay, Flex everywhere like a tourist. Ay, Ice on my neck so gorgeous everywhere like a tourist. Cruising with my boat overseas. All my outfits are fight on me. On the deck like second Cody. Strapped with the Uzi, don't let me use it. Flames try imitate the way I do this. Said to your boy, but he already choosing. Yeah, I said to your boy, but you choosing. Yeah, I said to your boy, you trying to figure out my life. Take that, always been the artist type. Pain the pick with words, hope they see me now. Keep a small circle, but I be around. I keep a small circle, but I be around. Cause when I shoot, it's with. Sun check, Ayy, like a bodybuilder flex. Ayy, if she run up, then she dead. Ayy, ayy, water busting on me like a fountain. Yeah. Chains hanging heavy on like a mountain. Yeah. Water busting on me like a fountain. Chains hanging heavy like a mountain. Yeah. Baby, show me the way I'll be half the love that is fake. I'll be fly just like a plane. Seek amor in LA. Yeah, yeah, show me the way. I'll be half the love that is fake. I'll be fly just like a plane. Seek amor, i be yeah. Water bursting on me like a fountain. Chains hanging heavy like a mountain.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 A little sympathy, I hope you can show me if you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down. slowly let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I am lonely, lo and behold.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 Maar het moet wel van twee kanten blijven komen. Dus ik beloof dat ik veel muziek blijf spelen als jij mij een foto doorstuurt waarop je duidelijk hard aan het werk bent. Het kan een foto van je werkplek zelf zijn, een selfie met al je werk dat je al gedaan hebt. Doe maar eens zot, maar stuur hem wel vooral door via de M&M-app. Het is half twee. En je vertraagt nog naar Antwerpen op de E17 vanaf de parking in Kruibeke en op de E34 vanaf Muilselen. Op de Antwerpsring richting Nederland staat een defect voertuig bij Antwerpen-West op de middenrijstrook. Richting Gent vertraag je nog van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Ehm, en op de binnenring rond Brussel is de weg weer vrijgemaakt ter hoogte van het Leonard Kruispunt. Send papen. down ja, die staan in de cloud. Hè. Bij Smartfoto kan je foto's afdrukken als fotoboek of honderden andere fotoproducten. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be Stel je voor, je bent aan het werk en je krijgt plots telefoon. Er is brand ontstaan bij je thuis. Je mag er niet aan denken, maar toch. Hopelijk valt de schade mee en dekt je verzekering alles. Maar wat met het emotionele leed? Bij Argenta doen we meer dan verzekeren. We staan je bij vanaf het eerste contact tot alles opgelost is. Een verzekeraar die pas gerust is als jij gerust bent. Zo simpel kan het zijn. Argenta. Jarenlang stond Gucci bekend voor hun modeontwerpen met bont. In 2018 kondigde het modehuis aan dat ze nooit meer echte bont zullen gebruiken. Je weet nooit waar twijfel je brengt. Knak is 50. En hoe ouder wij worden, hoe meer we weten dat we veel niet weten. Weet jij hoe je binnen 50 jaar over de dingen zal denken? Wij hopen van niet. Knak, knak. Knak. Knak. Durf twijfelen. Knak verjaart in stijl. Met vijf luxueuze wedstrijdprijzen deze week bij Knak Weekend. Al mijn foto's, ja, die staan in de cloud. Hè. Ah, je wilt ze zien? Nu? Oh, wat is dat paswoord nu weer? Eh, nee, oh, misschien... Ho jong, ik heb een foto-idee. Ik ga naar smartfoto.be. Bij Smartfoto kan je foto's afdrukken als fotoboek of honderden andere fotoproducten. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Met Go Unlimited blijf je altijd verbonden met vrienden en familie. Hé hey, mami. Hé hey, lieveke. Zie je me? Ja, ja, ja, maar waar zit ik Met Thomas. Oh, is dat nog altijd uw lief? Mami, je staat op speaker. Word Go Unlimited voor 23 maart en blijf onbeperkt verbonden voor 30 euro per maand. Voorwaarden op orange.be. Orange. Wanneer u van plan bent uw zolder te renoveren, denkt u na over indeling, vloerbedekking, isolatie en hoe er voldoende daglicht en frisse lucht binnenkomt. Denkt u daar ook aan? Start de renovatie van uw zolder met Velux dakvensters en geniet nu tot 500 euro korting. Velux, de opening naar buiten die binnen alles verandert. Voorwaarden op velux.be. here in the silence. Come kiss me, silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you. Natasja van Helver die zegt dat ze graag een, eh, een stevig bonknummer zou horen, zodat het poetsen een beetje sneller vooruit kan gaan. Wel, Offenbach, die gaat zo meteen eventjes van je hoofd, schouders, knie en teen gaan met jou, Natasja. Suzie Gijzemans uit Nijlen, die stuurt dan weer door dat ze aan haar laatste klant in het kapsalon bezig is. Honden, kapsalon, voor alle duidelijkheid. En daarna genieten van het zonnetje, zegt erbij. En gelijk heb je daarmee, Suzy. Bruno van Ganzen uit Antwerpen, een hele goede middag. Goedemiddag. Zeg, jij bent nog hard aan het werk. En Bruno, het is eigenlijk jammer, want wij hadden elkaar perfect kunnen tegenkomen, want jij ehm, hebt een café in Antwerpen. Dat is al eventjes dicht, jammer genoeg. Maar je bent nu vrijwilliger ambulancier. Je stuurt hier duidelijk een foto door van, eh, van jijzelf in het uniform. En heel veel schermen, dat zijn er minstens drie. Jij bent aan het wachten op je volgende rit. Wij zijn aan het wachten op de volgende rit, ja. Oké, maar wat een geweldig idee ook om, eh, om vrijwilliger ambulancier te worden. Hoe ben je daarbij gekomen? Ja, een kennis van mij die heeft een, eh, een secundaire ambulancecentrum. En mhm. heeft, hij heeft aan mij gevraagd voor tijdens de COVID-periode komen helpen. Dus sindsdien, sinds maart vorig jaar ben ik dus al aan het eh, helpen daar. Oh, man, ja, dan ben je al wel eh, een routine, zeg maar. Ja. En je zegt en, eh, secundaire ja. ambulancier. Is dat, doen jullie andere soorten ritten dan, dan patiënten? Ja, wij doen, eh, wij doen patiëntenbegeleiding tussen ziekenhuizen en van ah, zieke mensen die niet eh, mobiel genoeg zijn voor de transporten tussen huis en ziekenhuis. Oké. En rusthuizen en zo. Ah ja, en, en jij zit aan het stuur of jij zit bij de patiënt? Nee, ik zit van achter bij de patiënt. Ik doe ah. patiëntenbegeleiding. Oké. En, en ja dat is helemaal anders dan, dan een café uitbaten natuurlijk. Maar kan je dan af en toe ook een, een praatje doen met die mensen? Want stel je voor dat ze, het ziekenhuis terug naar huis brengt. Ja, dan zullen ze wel blij zijn, denk ik. Dan zijn ze heel blij. Dan zijn ze altijd wel eens blij dat ze iemand anders zien ook. Mm <laughs> Dat ze even een, eh, zo hebben wij er net nog een dame vervoerd die in de kliniek lag. En die na een isolatie haar echtgenoot terugzag en in tranen uitbarstte. Oh. En dat maakt onze job dus natuurlijk heel plezant. Maar ja. Het moet niet altijd kommer en kwel zijn. Nee, voilà. En dat is het ook. Maar en, was ze lang, zat ze lang in het ziekenhuis? Ja, in quarantaine ook. Dat is al, dat is al goud twee Ja. Dat eh, zijn minstens al twee weken, maar ja, dus hoe lang dat ze daar gelegen heeft, dat, weet, eh, dat weten we natuurlijk niet precies. Want wij krijgen die opdrachten door. En wij gaan die mensen gewoon halen en wij brengen ze terug. naar de plek waar ze moeten zijn. Verenigd met, hun, eh, met hun partner. Echtgenoot. Dat is wel prachtig als je dat kan doen. Bruno, ik wens je nog heel veel succes. Dat we snel terug in, uh, in Antwerpen elkaar ook mogen tegenkomen. Maar ik hoor dat je daar, eh, voor de rest in de ambulance ook een geweldige job aan het doen bent. Geniet nog van de woensdag. Dank je.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 I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing by a thousand different hearts, so a thousand muziek lees ik hier op 6050. En ook wel bedankt Milan om de bomen te snoeien. Nu nog het opruimen. Nou zeg, daar ligt de zweper ook op. Natasha van Helvert, die, eh, die moet je bedanken voor die goede muziek. Ik wilde een stevig boomplaatje om goed te kunnen poetsen. En ik dacht, head, shoulders, knees en toes, dat moet dan wel lukken. Kimberly Bernard uit Bredene, die zich dan eh, weer aan het klaarmaken om te gaan werken, stuurt in de M&M-app. Dat is pas voor binnen een dik uur, van kwart over drie tot kwart over negen in het rusthuis. Dan begint mijn shift. En Nathalie de Kort die stuurt hier een foto door van een fris fris glaasje rosé. Niet aan het werken vandaag, wel een glaasje in de zon. Music and more. Music and more. M&M. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. If it was an open shut case, I never would've known from that look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. trophy or a champion ring. There was one prize I cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray. was a willow and it bent right to your window. They count me out time and time again. Life was a willow and it bent right to your window. But I come back stronger than a 90s trend. Wait for the signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others. Shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of art. The more that you say, the gets what I lost. Wake me up when September ends. jij klaar voor meer series? I expect more. Duizenden afleveringen. Maybe more. Honderden films. Way more. Nog meer films. What the shit? Disney Plus introduceert Star. Een nieuwe wereld vol entertainment. Nu op Disney Plus. Papen. Martin Solveig et Dragonette. Zoveel leuker om dat in het Frans te zeggen. Plus, dan verstaan zij het ook zeker. Na twee uur zeggen ze samen bonjour. Ontdek nu de M&M-app en neem M&M mee. Het is twee uur. Dit is Hanna Eekhout. M&M Nieuws. Het is druk naar de kust. Spoorwegmaatschappij NMBS laat weten dat het drukker is dan normaal op hun treinen richting de kust. Het veiligheidspersoneel in de grote stations zorgt ervoor dat er niet te veel mensen op één trein zitten. Dat dreigde rond de middag wel te gebeuren en dus greep de NMBS in. Rond 1 eh, uur vanmiddag hebben wij één eh, bijkomende trein eh, moeten inzetten. Eentje van Brussel naar Oostende, omdat het ja, te druk was. Hebben er eigenlijk echt wel eh, we spreiden en ze op een veilige manier eh, op hun eh, bestemming kunnen krijgen. Dus het was geen geplande extra trein voor alle duidelijkheid, want het is echt van een trein die we op het moment zelf hebben moeten inleggen. In de haven van Antwerpen is vorige zaterdag zo'n 7 ton cocaïne gevonden. De drugs zaten in blokken hout. Die lagen opgeslagen in verschillende containers. Ze waren bestemd voor een Nederlander van 28. Hij is opgepakt. In de haven van Hamburg in Duitsland is nog een andere lading drugs onderschept voor diezelfde man. Daar ging het om 16 ton cocaïne. In zo'n 15 landen wordt er vandaag geprotesteerd tegen de werkomstandigheden van fietscouriers bij bijvoorbeeld Uber of Deliveroo. Ook op het Schumannplein in Brussel vragen de vakbonden betere voorwaarden voor couriers, zegt de Socialistische Transportbond BTB. Zij moeten opboksen tegen grote multinationale ondernemingen en heel vaak in omstandigheden waar ze eigenlijk liever niet in zitten, maar ze hebben heel vaak geen keuze. Vandaar dat wij vooral willen dat dat statuut verbeterd wordt. Zowel het zelfstandig als het werknemersstatuut moet gewoon beter voor die mensen. Er moet een minimumloon komen bijvoorbeeld. Er moet ook duidelijk gemaakt worden in welke sector die mensen te werk moeten gesteld worden en onder welke voorwaarden. Vandaag wordt er in de Europese Commissie gedebatteerd over het statuut van die couriers. De Ier Sam Bennett van de Keuning Quickstep heeft de vierde rit in de wielerronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Bennett was in de massaspurt sneller dan de Nederlander David Dekker en de Australier Caleb Ewan. De Sloveen Pogacar blijft leider dit zat vooraan in het nieuws. Het is druk op de treinen naar de kust. Het veiligheidspersoneel zorgt ervoor dat er niet te veel mensen op één trein zitten. Het is droog, zonnig en zacht. Temperaturen tot 19 graden. Tegen vanavond meer wolken, maar het blijft wel zacht. Morgen nog wat meer wolken en in de loop van de namiddag hier en daar kans op regen. En het is dan ook iets frisser, nog 15 graden. Het is 2 over 2. En vertraagt naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzelen op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is de weg weer vrijgemaakt bij Antwerpen-West. Richting Gent nog wel traag van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel zitten we dan, hinder door een ongeval ter hoogte van Tervuren. De rechterrijstrook is er dicht. En in Brussel staat een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Zuid. Op de rechterrijstrook, let er voorop. de Er is maar weinig zo afschuwelijk als een kale, lege muur waar je elke dag op moet kijken. Passeer jij er vaak zo heen, Stuur je dan eens door via mnm.be. Sander en Laura die kennen een paar goede schilders.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 En soms heb je gewoon een beetje extra geduld nodig. Want de man die van eh, zijn drum en bass rugzak een tijdje geleden de popwereld heeft ingewisseld, die is terug. Rag Bone Man die heeft na twee jaar eindelijk terug een nieuw nummer uitgebracht. Dit is zijn booming voice in All You Ever Wanted. signs or march in a straight line deafening the sound of the helpless it's a city of a thousand heartbeats no room for another soul same building on a different street and nobody knows tear it down meestal dit. Ja, kunt u mij even uw klantennummer geven, alstublieft? Gelukkig is het ook soms dit. Ah, Chris, hoe is het ermee? En dat is nu al 90 jaar typisch TVV. Meer dan 1000 experts.